Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Johan Cruijff is op 68-jarige leeftijd in zijn woonplaats Barcelona overleden. Op zijn website staat dat Cruijff bij zijn overlijden omringd was door zijn familie. Vorig jaar maakte Cruijff bekend dat er longkanker bij hem was vastgesteld. Afgelopen maand zei hij nog dat de resultaten van de eerste behandelingen positief waren. Ik heb het gevoel dat ik 2-0 voorsta in de eerste helft. De wedstrijd is nog niet afgelopen, maar uiteindelijk ga ik winnen, zei Cruijff destijds. Cruijff wordt beschouwd als een van de beste voetballers in de geschiedenis. Hij boekte grote successen met Ajax en FC Barcelona... en speelde een hoofdrol toen Oranje tweede werd in het WK van 1974. Cruijff werd maal verkozen tot Europees voetballer van het jaar... en twee keer tot sportman van het jaar. De man die is aangehouden in het onderzoek naar de moord op zakenman Koen Everink... is de coach van tennisser Robin Haase. Dat meldde bronnen aan de NOS. Mark de J. werd vanochtend na terugkomst uit Amerika op Schiphol aangehouden. Everink werd drie weken geleden vermoord in zijn huis in Beeldhoven. De zakenman was door messteken om het leven gebracht. Haase was bevriend met Everink. De mogelijkheden om de economie via monetair beleid te stimuleren raken uitgeput. Ook in Nederland moet meer worden hervormd, zei president Knot bij de presentatie van het jaarverslag van de Nederlandse Bank. Hij blijft zeggen dat het beleid van de Europese Centrale Bank met een ultralage rente en een schuldopkoopprogramma van 80 miljard euro per maand in feite niets meer uithaalt. De NAVO vindt het Nederlandse beleid in zaken defensie niet goed. Het bondgenootschap vindt dat er te weinig geld wordt uitgegeven aan de krijgsmacht. Ook de inzetbaarheid van het Nederlandse leger laat volgens de NAVO te wensen over. Hoewel de defensieuitgaven niet langer dalen, is het bondgenootschap toch bezorgd over de begroting.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 luisteraars, fijn dat u afgestemd op Muziek Boulevard van ZFM Zandvoort. Deze week een extra lange uitzending van het programma Matchbox... en wel vier uur lang de mooiste muziek. De eerste twee uur worden gepresenteerd door ondergetekende... en dat is Willem de Zwart. Bart van der Meer zit achter de knoppen. En vanaf vier uur gaat, eh, gaat Bart het programma helemaal alleen voor u eh, presenteren. Um, rest mij er niets anders dan uh, Ruud en Dolly nog even te bedanken voor een fantastische programma. En wij gaan dan heel snel van start met een leuk oud nummer uit 1967. En het is het nummer Tramp van Otis Redding en Carla Thomas. Tramp. What you call me? Tramp. Well, you, did. you don't wear continental clothes or Stetson hats. But I tell you one doggone thing. It makes me feel good to know one thing. I know I'm alive. God you would. That's good. You know what? You wear football will be coming soon. Oh my my, oh. Het was Tom Petty en de Heartbreakers met het nummer Mary Jane's Last Dance uit 1993. We gaan verder met Mick Jagger, met, uh, met een nummer van een van zijn soloalbums. Het is het eh, derde album alweer, Wandering Spirit. En het nummer heet Hang On To Me Tonight. Like a picture you came into my life. Like a picture the colors fade away. Love is fragile, you hide it from the light. Now that's forever. She's amazed at baby, loving. heerlijke, vrolijke nummer van Bruce Springsteen. En het heet A Man's Job uit 1992 is het alweer. Het volgende nummer wat we voor u gaan draaien is een nummer van The Motions. Eh, het is een nummer uit 1966. En The Motions die hebben zelfs in 1964 nog in het voorprogramma van de Rolling Stones gestaan. In het Koerhuis. Was op... niet in de Ahoy? <laughs> nee, het eh? was, echt in het Koerhuis. <laughs> Hoe zou je dat kunnen vergeten? En een van mijn eh, all-time favorite nummers, en zeker van de Motions, is het nummer Why Don't You Take It? forget her. I can't seem to get her off my mind. I thought I'd never miss her, but I found out somehow. I think about her the day she went away, I made myself a promise that I'd soon forget wherever met. But something sure is wrong, cause I'm so blue and lonely, I forgot to remember to forget. the day she went away, I made myself a promise that I'd soon forget ever man. Well, but something sure is wrong. Cause I'm so blue and <laughs> lonely, I thought i Dit was natuurlijk Elvis Presley met een nummer uit 1955. De titel van dat nummer is heel erg leuk. Ik ben, eh, ik ben vergeten eraan te denken, te vergeten. Oftewel, I forgot to remember to forget uit 1955. We gaan verder met een nummer van Wilson Phillips. Ook een van mijn favorieten in, in dat genre. En het is het nummer eh, Release Me eh, van een album uit 1990 alweer. I know that it's time for a change. Mm, but when that change comes, will it still feel the same? What I Say, oorspronkelijk van Ray Charles... en hier in de uitvoering van John Mayall in de Bluesbreakers... in samenwerking met Eric Clapton, alweer uit 1966. We blijven nog even in de bluesfeer. Het nummer hierna heet eh, Trouble No More, is van Jimmy Rogers... en komt uit 1995. En in de achtergrond, vocale, kunt u duidelijk Mick Jagger horen. Geweldig. looking for love in a sad song. With your Avenger eyes and your cat-like ways, I can hold you. You are a fool for me to be cruel. I'm leaning on this bar, listening to you sing and your sad song. Na het bluesgeweld wat we straks voor u gedraaid hebben... hebben we het eventjes eh, wat, wat softer muziek gedraaid. En in dit geval de Cell met het nummer Torch uit 1982. En natuurlijk de onmiskenbare stem van Mark Elmond. We blijven nog even rustig in de muziek. En het volgende nummer is van Herman Brood van het album Chacha. En het is Still Believe. Featuring Bevis Bartens. You make me feel like a drunk loser's card. Cause every time you walk out of me, I find myself left. a broken heart. The afternoon is heavy on your shoulders There's a truck out on the four lane A mile burning supper sunshine made her cry. You felt the baby move just yesterday. just spending time with you. It's the little things that make a house a home. Like a fire softly burning, supper a long lost friend. Hey, it's good be back home again. Say, hey, it's good be back home again. Dit was het geweldige nummer Back Home Again. Deze keer niet in de bekende uitvoering van John Denver, maar een John Fogerty. Het volgende nummer wat we voor u gaan draaien is een heel gevoelig nummer. Geschreven door Tim Harden, gezongen door Wally Tax. En het is een nummer wat mij persoonlijk altijd heel erg eh, ontroert. Het heet Never Too Far. The things you say are today the way you are, day to day. Your lies will play till you're away, never too far. Do you feel more like going on? When I say I wasn't wrong to choose say Tomorrow brings another way to lose you In my wandering sense of time I'll try to seal enough to rhyme You're changing lines my slipping sort of step I'll try to do much better yet with what I gave Do you feel more like going on When I say I wasn't wrong Was it easier, hard to say? Tomorrow brings another way to lose you. In my wandering sense of time, I'll try to seal enough to rhyme. You're changing life My slipping? Sort of step I'll try to do much better yet with what I get. The things you say will change your way like dark today, the way you are day to day. Your lies will play till you're away, never too far. dit nummer van Wally Tax heb ik met één woord. En dat is geweldig. Het eerste uur zit er al bijna op. En eh, we gaan eruit met een instrumentaaltje. En daarna krijgt u eh, de reclame, het nieuws en nog een keer de reclame. En dan hopen wij u na drie uur weer eh, te mogen ontmoeten. En we eindigen dus dit uur met House of the King van Focus uit 1974.